5 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt... is voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland afgenomen. Vandaag liggen er 16 mensen minder op de intensive care dan gisteren. In totaal zijn er nu 1408 IC-bedden bezet. Dat zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntspreiding. Ondanks de afname is de druk op de IC's nog altijd ongekend hoog, volgens Kuipers. Pas als het aantal patiënten op de IC onder de duizend komt... kan wat hem betreft worden gedacht aan het versoepelen van de maatregelen. In de Tweede Kamer is het wekelijkse debat aan de gang over het coronavirus. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff waarschuwde dat positieve berichten uit de ziekenhuizen geen reden moeten zijn voor pleidooien om de maatregelen tegen het virus te versoepelen. Hij zegt dat er geen valse verwachtingen mogen worden gewekt door een einddatum te geven voor de maatregelen. En fractievoorzitter Jette van D66 vraagt van het kabinet een routekaart voor de manier waarop het normale leven weer voorzichtig kan terugkeren. De WK Atletiek worden in 2022 gehouden van 15 tot en met 24 juli in Eugene in de Verenigde Staten. De internationale atletiekbond World Athletics heeft dat bekendgemaakt. De WK zouden oorspronkelijk volgend jaar zijn, maar ze zijn uitgesteld om ruimte te maken op de internationale sportkalender. Onder meer de Olympische Spelen in Tokio zijn vanwege de coronapandemie verplaatst naar het volgend jaar. Van 23 juli tot en met 8 augustus. Het weer, in Arsen in Limburg is het voor het eerst dit jaar 25 graden geworden. En daarmee is het de eerste regionale zomerse dag van het jaar. Normaal gesproken wordt die pas half mei genoteerd. Op de Waddeneilanden en aan de kust is het iets frisser. Morgen weer zon, iets meer bewolking en iets meer wind.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 Uh. just a friendship I can hear you think I'm right, yeah Do I gotta convince you That you shouldn't fall asleep It'd only be a couple hours And I'm about to leave Do you got plans tonight I'm a couple hundred miles from Japan and I I was thinking I could fly to your hotel tonight Cause I, I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind Thank you. my mind. I can't get you off my mind till you got plans tonight, baby. I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I, I can't get you off my mind.